7 met het NOS Journaal. Zeer meer dan vorig jaar, toen bleef de steun voor de monarchie steken op 65 procent. Sinds de troonwisseling nam het vertrouwen in het Koningshuis steeds verder af, maar die trend is nu gekeerd. De ondervraagde waarderen de koning met het rapportcijfer 7,6, ook dat is net iets hoger dan vorig jaar. De Amerikaanse regering matigt de toon tegen Noord-Korea. In een nieuwe verklaring staat nauwelijks oorlogszuchtige taal. De laatste weken liep de spanning tussen de landen op... en dreigde de VS met militaire acties tegen Noord-Korea. Washington staat nu open voor dialoog. Wel legt de Amerikaanse regering meer economische sancties op... om zo de druk op Noord-Korea op te voeren... om zijn nucleaire wapenprogramma te ontmantelen. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen is bezorgd over het toenemende gebruik van Ritalin door volwassenen. Het ADHD-medicijn is nog niet officieel goedgekeurd voor gebruik door volwassenen, omdat het een verhoogd risico geeft op hartklachten en depressie. Bij het bijwerkingencentrum Lareb zijn tot nu toe bijna 100 dossiers met ernstige klachten binnengekomen. Drie volwassenen zijn zelfs mogelijk overleden als gevolg van het gebruik van Ritalin. De verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau uit Londen kost honderden miljoenen euro's extra, dat schrijft de Telegraaf. Het geneesmiddelenagentschap van de EU moet weg uit Groot-Brittannië vanwege de brexit. Nu blijkt dat er in het huurcontract geen opzegtermijn is afgesproken en dat de huur daarom doorloopt tot 2039. Het resterende huurbedrag zou rond de 350 miljoen euro zijn. Het weer dan. De dag begint op de meeste plekken helder. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe... met kans op regen, hagel en onweer. Het wordt 8 tot 11 graden.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 gates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear. Justice shoot, sunrise gone clear.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 Toen bleef de steun voor de monarchie steken op 65%. Sinds de troonwisseling nam het vertrouwen in het Koningshuis steeds verder af. Maar die trend is nu gekeerd. De ondervraagde waarderen de koning met het rapportcijfer 7,6. Ook dat is net iets hoger dan vorig jaar. De Amerikaanse regering matigt de toon tegen Noord-Korea. In een nieuwe verklaring staat nauwelijks oorlogszuchtige taal. De laatste weken liep de spanning tussen de landen op... en dreigde de VS met militaire acties tegen Noord-Korea. Washington staat nu open voor dialoog. Wel legt de Amerikaanse regering meer economische sancties op... om zo de druk op Noord-Korea op te voeren... om zijn nucleaire wapenprogramma te ontmantelen. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen is bezorgd over het toenemende gebruik van Ritalin door volwassenen. Mogelijk zijn drie volwassenen overleden als gevolg van het gebruik van het ADHD-medicijn Ritalin. Dat blijkt uit een rapport van het bijwerkingencentrum LAREP. Het gebruik van Ritalin door volwassenen is nog niet officieel goedgekeurd. De werkzame stof kan een verhoogd risico geven op depressie en hartklachten.